niet weten wat er komt. En dat mensen toch zo gek zijn als lemmingen. Nee, dat, is, dat is de kracht eh, der Lowlands. Op Lowlands, op Lowlands weet je dat het leuk gaat worden. Dus mensen kopen. En het, wat ook het probleem was, is dat er een fout was in de ticketservice. Toen was 10.000 of 10.000 kaarten waren al verkocht, zeg maar, virtueel. Virtueel. Terwijl ze nog niet verkocht waren. Toen eh, kwam op Twitter de rumoer van, oh, eh, alles is uitverkocht, we zijn te laat. Toen heeft Lowlands 10.000 kaarten nog ehm, de lucht ingestuurd. En iedereen als een gekko halen uitverkocht binnen 10 minuten echt. En dat festival is pas ergens in augustus. Hè? Eind augustus. heb jij nou kaarten, Menno? Ik heb geen kaarten. Oh. <clears throat> ja, en wat hier ook, die arme jongen heeft ook al geen kaarten voor Rage Against the Machine... wat in eh, juni gaat, eh, gaat, <laughs> gaat, spelen. En geen Mastodon en geen Megadeth. En ik ben allemaal vakantie. Het is echt, ik plan het wel heel goed. Ah, we moeten toch een klein beetje medelijden met je hebben, toch? Goed. Goed. We hebben straks in de tweede uur natuurlijk eh, nog Fabian de Tammers voor ons. Ja, ja, ja. Die eh, eh, gaat nog twee nummers doen. Dit is uh, buurtechnisch verantwoord. Dus we kunnen nog straks na negenen gewoon nog een paar nummers spelen. Ik weet niet hoe laat het is. heb ik nog? Je hebt nog 30 seconden. Ik heb nog 30 seconden. Nou, dan eh, kan ik niet anders zeggen dat we dan eh, straks ook in de tweede uur dan aandacht eh, besteden daar. Ook wat zij zelf heeft meegenomen. Waardoor ze zich heeft laten inspireren om de muziek te gaan spelen. Dus dat allemaal straks in het tweede uur van deze Alternative FM. En is, nu al, is nu al gedenkwaardig. Ja, inderdaad. Een klein voorproefje voor straks. Want een beetje Radio Veronica nou doen. wat hoor je straks op Alternative FM? Kent u deze nog? Oh. I Can't Wait. Welk nummer zal dat zijn? Je hoort het. In het tweede uur. Van Alternative FM.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 Lelystad is de laatste gemeente waar de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekendgemaakt. De stad ging over tot een hertelling omdat het stemverloop niet goed was geregistreerd... en het verschil in de hoeveelheid stemmen voor sommige partijen erg klein was. Ook in het Brabantse Gelderop-Mierlo zijn alle stemmen opnieuw geteld. In zes stembureaus was namelijk wat misgegaan met het tellen... waardoor tien stembiljetten fout waren geregistreerd... Maar na de hertelling bleek dat de fouten geen invloed hadden op de definitieve zetelverdeling. Britse activisten vinden dat de paus zijn bezoek aan Groot-Brittannië zelf moet betalen. Ze hebben een petitie aangeboden aan premier Brown. Daarin staat dat ze niet willen dat de Britse belastingbetaler opdraait voor de kosten. Die worden geschat op 20 miljoen euro. De activisten zeggen dat het geld beter besteed kan worden aan scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen die moeten bezuinigen. De petitie is de afgelopen weken door ongeveer 28.000 mensen ondertekend. Het bezoek van de paus aan Groot-Brittannië is waarschijnlijk in september. In België zijn tijdens huiszoekingen bij Koerdische instellingen 20 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van nauwe banden met de Koerdische afscheidingsbeweging PKK... die in West-Europa jonge strijders zou ronselen. Er werden onder meer invallen gedaan in Brussel, Antwerpen en Namen. Ook werd in Denderleeuw een Koerdische tv-zender uit de lucht gehaald. Die zou verkapte boodschappen uitzenden voor PKK-leden. De politie heeft opnieuw twee mannen aangehouden voor de rellen in Hoek van Holland van augustus vorig jaar. Ze zijn 21 en 22 jaar oud. Beiden raakten bij de rellen gewond door politiekogels. De ene verdachte is door de rechtercommissaris op vrije voeten gesteld. Een beslissing waartegen het OM in beroep is gegaan. De tweede verdachte kan in zijn vrijheid in de rechtszaak afwachten. Het totaal aantal verdachten van de rellen in Hoek van Holland staat nu op 55.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 Book of mirrors, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Yeah. sprekend. Ben je op de Olympische Spelen ben je bezig met een vrije dans. En wat ga je dan op de achtergrond draaien waar je op danst? Op deze plaat van Linkin Park. Dat is toch geweldig. Olympische Speler kan toch nog een beetje rock en een beetje progressief zijn. Dat deed het eh, Britse paar Senate Kerr. Die deed dat in Vancouver. Ehm, ging ze met de danspartner, dat is tevens haar broer, gooide ze helemaal ondersteboven met deze nummers. Dat was echt heel gaaf. Dus de vrouw gooide de man over de nek heen. Nou, dat, is, eh, dat zie je niet vaak, zeg maar en de eerste... Den Vrije Dans. En de eerste ehm, plaat die we draaiden was Nirvana. Met Lithium. En dat is een bekende. Dat is een hele bekende, want eh, daar hebben ze toch al eh, heel wat eh, teweeg gebracht in de muziekwereld. We begonnen het eerste uur met Foo Fighters. Dat is natuurlijk de drummer van, van de oude Nirvana. als je oude beelden ziet, dan zie je echt zo heel erg... Dave ja, Grohl. Ja, Dave Grohl zie je dan echt als zo'n jong broekie, zeg maar, achter de drumstel zitten. Dat is wel heel gaaf om te zien. Maar Even over belangrijke dingen. Oh. We hebben nog iemand in de studio, dames en heren. Ja, ze zitten nog steeds. Ja. Fabiana, ja. ja. Nog steeds. Nog steeds. En nog steeds zin in? Of nog steeds... Eh? Ja hoor, ja, ik eh, ondertussen eh, een beetje praten met de mensen hier in de studio natuurlijk. Als ze liedjes zijn. Nou, hartstikke gezellige boel hier. Het is hier ook zo druk en gezellig. Ja. <laughs> Heb je niks te doen op de donderdagavond? Kom dan hier naartoe. <laughs> Even reclame maken hè. Maar ehm, jij gaat zo dan nog een paar nummertjes spelen. Ja, klopt. Welk ga je spelen? Eh, ik ga beginnen met eh, Blinded. Ah, geweldig. Die ken jij? Die ken ik, ja, <laughs> zeker. En dat is eh, een nummer wat, wat mij wel raakt, hoor. Nou, vertel. Waar gaat het <laughs> over? Waar gaat het over? <laughs> Nou, het is inmiddels alweer uh, bijna drie jaar geleden dat ik het schreef. Ongelooflijk, de tijd gaat snel. Ehm, het gaat over eh, het verblind zijn eh, door de liefde eigenlijk. En, maar zo erg dat je... Ehm, ook als, je, als het niet leuk meer is, dat je dan zelfs dan nog in wil blijven zitten. Omdat je gewoon, en joh, gewoon, eh, het is eigenlijk geblindeerd willen zijn. en niet de realiteit willen weten. Omdat je zo goed voelt in die eigen gecreëerde ehm, ja, noem je Creatief. In je eigen isolement. droomwereld. In je droomwereld, ja. Ja, precies. En dan wil je gewoon in blijven hangen. En, en dan is er iets wat niet allemaal goed gaat. Maar... Struisvogels. Gewoon als een soort struisvogel je ja, kop in het zand wel. steken. Ja, eigenlijk, ja, dat is het inderdaad. Om het op een eh, simpele manier te zeggen. Is dat, eh, ja. <laughs> Ik ben benieuwd. Maar waar, waar, waarom word jij dan zo geraakt door dit nummer? Nou, ik heb dat... Ik, ja, op een, een of andere manier heb ik dat gehoord. En ik heb ook een beetje inderdaad wat, uh, wat Fabiana die, die vertelt dus nu... Waar, waar de song dus over gaat. En dat beeld had ik er dus ook bij. Dus gewoon eh, van de realiteit eh, weg, weggaan terwijl de realiteit anders is. Toch? Zoiets, dat, dat beeld riep het bij mij dus op. Ja, en, en op dat moment was ik dus ook bezig met een stukje aan het schrijven... Dus kun je nagaan hoe eh, inspirerend dan een stuk muziek werkt dan bij het schrijven. En dat schijnt zo te zijn. Dus ja, eh, aan de ene kant eh, vind ik het uh, gewoon... Ja, ja vind ik heel erg leuk om te doen een van mijn grootste doelen natuurlijk, om mensen te inspireren. Dus, Nou, dat heb je bij deze gedaan, dus... gek. Ja. Nou, zal ik het dan maar gaan spelen? Ja, lijkt me wel, <laughs> lijkt zeg, me wel duidelijk. Inspireer die luisteraar. Juist. Fabienne Dammers. Where are you going to? Taking a different road again. Didn't you promise to wait for me? and you lit up your cigarette while I'm watching you go. So many things I still want to know. So many things I still want to tell you. Leave find it on this rotten day. Leave me warm and hypnotized. hypnotized when you say goodbye again. and the morning comes. Same routine and the same faces staring at you, staring at me. goodbye again. Zo, hey. ja, geweldig. Ja, daar, daar, krijg ik dus nou gewoon eh, kippenvel van. Van dit, eh, van dit soort nummers. <laughs> ja, dat meen, dat ik echt. En eh, <clears throat> dat was van de week dus ook. <clears throat> sorry, <clears throat> dat ik dus weer ja, bezig was met een blog. En toen had ik, dit, had ik dit toch even op de achtergrond staan. Dus ja. Oh. <laughs> dus ja, maar ik had al van, voordat we de uitzending al ingingen, had ik het al met je erover. Over een stuk schrijven. En ja. ja. het zal niet anders zijn als je je eigen songs schrijft. Zal het ook gewekt worden door een stuk inspiratie. Dat kan bijna ja. Ja, dat is altijd zo. En eh, dat komt echt uh, naar je toe. Ja. Het, eh, we, nou ja, we praten er zo nog even over. Hebben we nog even ruimte voor het tweede nummer? Of ga je eerst nog even een stukje Red Hot Chili Peppers draaien? Je hoort het altijd. Ah, under the Bridge. je chili pepers. Woehoe! Als je, het eet, dan gaat dat niet goed, denk ik hoor. Als je het eet. Dan nou, eh, komt het, het eh, stoom toch wel je oren uit, heb ik het idee. Ja, je weet hoe dit nummer is ontstaan, hè? Nou, onder de brug? <laughs> nee. Eh, ik zat maar even vragen. Nee, het is ah, die, die Anthony Kiedis. Ja, die was heel erg aan de, aan de, spuit en de snuif, zeg maar. En die had een gedicht opgeschreven. En die vond, de bandgenoten vonden dat. Mhm. Ondertussen eh, oh, romantisch begeleid. Romantisch begeleid op een eh, gitaar. <laughs> ja, gaat door. Ja? Hij vond het gedicht en ze denken, dit is mooi, dit is goud, dit moeten we gaan uitbrengen. Nou, dat hebben ze gedaan en de melodie ging onszelf ontstaan. En Net zoals dit, hè? Net zoals dit. Eigenlijk komt het vanzelf. Het komt vanzelf. Het komt helemaal vanzelf. En dat is hun grootste hit geworden. Misschien ook voor jou straks, Fabien. Dat is dit jouw grootste hit? Is, is, Fabi, Fabiana Fruciante, hè? Ja, Fruciante. <laughs> Goed, eh, nou, we gaan zo direct natuurlijk nog even een stukje luisteren naar, eh, naar Fabiana's. Eh, nog een song in ieder geval. En ze heeft ook nog muziek zelf meegenomen. Om even wat te laten horen van wat zij, waardoor zij geïnspireerd is. Altijd heel belangrijk voor een, voor een muzikant, toch? Ja, en ja. dit is een klein voorproefje wat je straks nog gaat horen. Juist. Radiohead. Ja, zeker. Ze zijn weer bezig met een nieuw album. Fijn is dat altijd om te horen. Tom York in ieder geval. De rest doet mee. Maar Tom York is weer bezig met gewoon zijn eigen creatieve geest erin te storten, zeg maar. Kun je zeggen dat Tom York gewoon Radiohead is? Ja, want dat vind ik wel, ja. Ja, dat vind ik wel. En het is, niemand eh, anders? Nou ja, de rest is het ook wel. Hè? Anders heb je geen Radiohead als band. Maar het is wel, het is wel de grootste in creatieve invloed. Ze zijn allemaal van creatieve invloed. Maar hij is echt de grootste. Net als bij Metallica, James Hetfield. Het is, iedereen schrijft mee, maar als James Hetfield weggaat, zeg maar, dan heb je geen Metallica meer. Eh, stort het in elkaar. Ja, dat heb je ook met, eh, met Radiohead, ook Muse bijvoorbeeld, als de zanger weggaat. Het zijn vooral de zangers natuurlijk die weggaan, omdat die een uniek geluid hebben. Ja, Freddie Mercury bij Queen was dat ook. Als, eh, die, die was weg en het was gelijk Queen niet meer. En er is wel weer uitzonderingen, want bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld Pete Townsend en Roger Daltrey van The Who neemt, je kan de hele band vervangen eh, behalve dan Daltrey en, eh, en, en, en Townsend. En dan nog blijft het de hoe. Ja, als, als Townsend en Torres... Uh, eh, Townsend en Torres... dat was vroeger een, zo'n scheepvaartmaatschappij. Maar als Townsend en Daltrey bij elkaar... Als die bij elkaar blijven en je verandert de hele band... dan blijft het gewoon de hoe. Wat je er ook aan, aan vertimmert of wat dan ook. Het, het is een, de hoe? De hoe? De hoe? Ja, dat is The High Behind Blue Eyes, hè? Ja, dat zijn de Doors. Nee, better, You Better, You Better, You Bet. Dat, eh, en eh, wat was het ook? Uh, oh, eh, ze hebben die musical gemaakt, die Tommy. Ja. Kijk, dat in één keer hè? Dat was de hoe. Dat was de hoe. Okay. Pinball Wizard. Ja, dat werd dan gedaan door Elton John. Dat is weer wat anders, maar goed. maak jij eens even het brugje naar de politiek. Ja, dat ga ik nu doen. want iedereen heeft tenminste een 50% heeft hier in Zandvoort gestemd gisteren. En de grote winnaar was, eh, dat waren eigenlijk twee. GBZ, Gemeente Belang Zandvoort in D66. Want die hebben een zetel gewonnen. Uh, eh, VVD is gelijk gebleven en ook het CDA is gelijk gebleven. Vijf zetels en twee zetels. Nou, dat, eh, dat mag geen naam hebben. Maar ik heb ook gelijkertijd eventjes naar de landelijke zender zitten kijken. En iedereen zit zich weer rijk te rekenen. En dan zit ik met, ja, ik zit dan toch met enige nekharen die, uit, eh, die een beetje omhoog eh, steken. Eigenlijk zou ik het liefst gewoon een gitaarmuziekje op de achtergrond willen hebben, eerlijk gezegd. En hier dan op een gegeven moment zeggen van, ja, wij worden wel op 9 juni wel de grootste partij van Nederland. Nou, dat wil ik dan nog eerst zien en dan geloven. Eh, en met name met die, mensen die dus nu in Almere en in Den Haag hebben meegedaan. Daar heb ik nou toch niet zo'n eh, hoog pet van op. Want wat willen ze nou? Heb ik heel goed naar zitten luisteren. Eh, de subsidies van, van linkse hobby's, dat moest aan banden worden gelegd. Dus wat betekent dat? Minder geld eh, voor cultuur en dat soort dingen. Dus ook, uh, zou maar zo kunnen zeggen, van, een aantal opleidingen. Zoals een popacademie. Waardoor je dus eigenlijk gewoon allerlei eh, creatieve dingen gewoon de, de grond in mapt dat is wat, eh, wat, wat, eh, de, wat, wat deze Partij voor de Vrijheid voor staat. Nou, dat vind ik bijna Waar, hoor, ik, vind, ik vind, nee, ik vind als je, dus, als je dat wil, wil eh, stimuleren, dan vind ik ook dat je dus dit soort dingen moet, moet, moet ondersteunen. Ook als overheid. Het is niet als waar. Ze willen juist die kunstwerken op de rotondes en dat soort dingen willen ze aanpakken. Oké, willen ze, dat niet, ook. maar, niet echt de muziek, denk ik. Nou, maar in het verlengde daarvan vind ik wel, dat, daar kijken ze wel met een scheef oog naar heb ik een beetje stellig de indruk van. Waar ik heel erg om gelachen heb is Wouter Bos. Wat dan? Ja, die ging op een gegeven moment helemaal los. Ja, de Partij van de Arbeid is back! Weet je wel, echt zo. Ja. Is dat ook zo? Terwijl ze de grootste verliezer zijn van heel Nederland. Ja. Dan denk ik, ja jongens. Wie hou je nou voor de gek? Jezelf het, of je kiezers? Ja, dat, dat, dat, nou, ze doen er net alsof ze gewoon gewonnen hebben. Terwijl eh, denk ik van tut tut. En, en wat, wat ik nog veel erger vind is... Eh, en dat vind ik niet alleen een PVV-probleem... maar dat vind ik bijna eh, een probleem van alle partijen... dat politici steeds meer hun, hun mondjes open doen... terwijl de ander nog aan het woord is. Nou, dan denk ik, zo, zover zijn we al in Nederland... Dus we krijgen gewoon datgene wat we, wat we toekomen. Als iedereen nou gewoon elkaar laat uitpraten dan schiet het al aardig op. Dan schiet het inderdaad een stuk op. Want ook de, ook de gewesten, want Agnes Kant heeft nu gezegd eh, van de mazzel ermee. Ik ga niet met deze boot meevaren. Ik, ik had die, volgens mij stond er iemand voor de deur met een kraantje. <laughs> ja, goed. Maar ja, dat is hij. Je, je, had het over eh, Agnes Kant. Ja, Agnes Kant is eraf en eh, is eruit gestapt. Omdat ze het niet echt aan kon, zeg maar. Ze kon niet die druk aan van de andere partijen. Van one-liners, standpunten, dat soort dingen. Zij, zij ja, ze had de verkeerde one-liners. Bijvoorbeeld wil ze toch vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. Dat, is, dat heeft ze niet gezegd. Dat, heeft het, dat heeft ze niet gezegd. Kijk, nu hoor ik het eh, heel even eh, flink wat beter. dit. Eh, Wauw. ik heb het probleem gewoon, mensen. we hebben het probleem. Ik heb het probleem gevonden. We hebben het lek boven. <laughs> We hebben het lek boven. Nou, dan mag eh, Fabiana gewoon straks nog, eh, nog eh, gewoon een extra nummer zo spelen. Echt? Is toch zo? We gaan eerst eventjes vieren dat we eindelijk Good Grief hebben het probleem hebben gevonden. Dit is de Urban Dance ah, ah, Club. Ah, lekker, lekker. Ken nog wel? Ja, zeker, zeker. Ze gaan misschien Tenminste, Root je gezegd ooit nog eens terug te komen met, met de juich Squad. ik juich het toe. Ik juich het ook toe. Dit is Good Grief. We hebben het probleem opgelost. alle luisteraars die via de, eh, via, ja, de, de kabel, nee, de ether hebben geluisterd. De kabel was de ether was probleem. De internetstream was ook goed. Maar de, eh, wat blijkt, de, de ether, dus jij eh, ontvangt het draadloos daar, in je auto bijvoorbeeld. Kon je het niet zo heel goed verstaan, hoor. En dat, we heel erg aan de Maken. Moeten we goed maken, inderdaad. We hebben het probleem opgelost. Hulde daarvoor Good Grief van de Urban Dance Squad. Onze Nederlands trots. En hier, in de studio, onze trots. Go Your Gang. We gaan weer genieten. <laughs> Dit is Make Me Whole. You make me pure, you make me strong, you make me. You make me pure, you make me strong, you make me. 14 days, 13 nights, I've been laying in silence. I realize I'm alone, not alone in my life, but in my mind, I cannot stay, I cannot run away from these thoughts. I want control, I want the love to make me whole, make me whole, make me whole, make me whole. You make me whole, you make me whole. Hello world songs, stupid words, selfish hurt. Reflect ourselves, inflict our friends, inflicting lives, inflicting wars. Cause it feels so much better to serve someone else and hurt yourself. Give me a hand, give me control, give me the love to make me whole, make me whole me whole. Make me whole. You make me whole. You make me whole. You make me pure. You make me strong. You make me. You make me pure. You make me strong. empty nights I've been laying in silence. Woo! Heer, heer! <laughs> Dat zeggen Engels altijd. Heer, heer. Heb je er nog eentje? Ja, ik, ah, er nog krijg, ik krijg er nou eh, geen genoeg van eerlijk gezegd. Ik, ben aan het zoeken naar mijn kapel. Waar heb ik dat ding nou gelegd? Oh, oh, oh. daar. Oh, ik oh. is al gevonden voor me. Dankjewel. Ah, ja, we hebben, we hebben nog een souffleur hier eh, rondlopen. In de vorm van Pascal. Juist, juist. Dankjewel, wel Pascal. <laughs> Zo. Ik ga nog één lied spelen. Ja. En eh, even kijken of hij een beetje goed staat. Het heet Roundabout Town. Ja, dat, hebben, we, eh, daar hebben we hier veel last van hoor, van roundabouts. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Het is eigenlijk ga door, ga door. <laughs> dat ah, is eigenlijk wel een leuk verhaaltje, want eh, ja. daarachter. Eh, want het, gaat eigenlijk over een plaats in Schotland waar ik was. En eh, dat heet Glen Ross is. Maar dat heeft zoveel rotondes en dat viel mij op. En toen hoorde ik van een lokale bewoner dat het Roundabout Town genoemd werd. Oh. En dat vond ik wel inspirerend genoeg om, om een lied over te schrijven. En het gaat eigenlijk over de hele reis die ik gemaakt heb. Dus nou ja, ik zou zeggen maar. Ja, wacht even nog voor. Want, want IJmuiden vind ik ook een beetje roundabout town. Hè? Bij, de hal, ja, bij de halkade. Uh, heb je daarboven, als je daar eh, naar boven gaat, heb je dat ook nog. Eh, ja, bij de brug. Ja, natuurlijk. Ja, richting het Witte Theater. Ja, heb je ook nog. Allemaal van die rotondes. Ja. Nou, laat maar horen. <laughs> yes. Oh. blue, blue sea. I can't believe what I seen when I woke up in bed.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 Yet I found happiness in this mess you think I'm in. Yes, I found happiness in this mess. en ik zie het ook helemaal voor me hoor, eerlijk gezegd. Eh, zo eh, ergens zien dus een Engels plaatsje waar ze alles hebben neergezet met allerlei van die rotondes. Ik zie dat, <laughs> ik zie het echt gewonnen. Ik weet niet hoe het met jou eh, staat, Menno, want je bent een beetje stil. Nee, nee, ik, ik zit genieten. Ja, ja dat, muziek dat, moet je hetzelfde heb ik ook. Soms heb je een moment van rust nodig. Een en mooi genietmoment. En sommige mensen die mij kennen, die zeggen rust en hij. Huh? Ja, soms kan dat. Ik zit eh, op internet te kijken naar jou. Eh, weet je dat 3 voor 12 heel erg enthousiast over jou was? Op in het augustus in het Vondelpark. Dat ja. stuk heb ik niet voor me. <laughs> ja, ik had het inderdaad eh, terug. of tenminste, ik had het gevonden daarna. Toen ik, ik kwam eigenlijk via via op terecht. En ik weet niet meer precies wat erin stond. Maar ja, ik, ik, ik, ik, herinner me het nog wel. Ik, ik vertel en ik quote. Als ik in haar zong Roundabout Town... Hey, I brought myself a gun. Gonna shoot down the sun. Moet het Vondelpark doen met een grijze wolkendek. Het is echter dat Fabiana zelf die daar letterlijk kleur aan geeft. Een prachtige combinatie van kledingstukken in pure en primaire kleuren. Nou, dat gaat uh, zo door. Ene compliment naar de andere compliment. Als ik het een beetje over internet kijk, tenminste daar staan de grote complimenten op. Want daar verspreid je jezelf. Want als jij eh, snel een eh, onbeschaamd promotiemomentje mag gunnen. waar kunnen ze je vinden? Nou, eh, onder andere op MySpace. MySpace.com slash Fabiana Dammers. En ik heb ook nog een Bandcamp adres. Maar eh, om het heel makkelijk te houden, gewoon naar Google gaan. En eh, Fabiana Dammers intoetsen. En dan krijg je ontzettend veel zoekresultaten, ook voor YouTube en zo. En dan kom je uiteindelijk, volgens mij staat mijn MySpace al helemaal bovenaan. Ja, je MySpace dus, staat eh, bovenaan. En <laughs> daaronder staan dus al die reviews die ik, eh, of al die reviews, de review die ik net heb voorgelezen. Er staat nog wat Music from NL, kan je haar ook vinden. En je kan er ook vinden op de echte 3 voor 12 Noord-Holland site, dat wel. Maar de ja, 3 voor 12 site. Heb ik nog even wat? Want eh, dat pluk ik dus inderdaad van de MySpace af. En uh, Hives trouwens. Ja. En popronde. Eh, want, want ik zie hier staan, eh, bijvoorbeeld, eh, er waren ook nog wat, wat uitspraken en gedaan. ja, nog meer. <laughs> er wordt hier gezegd tot de vrouwelijke equivalent van Damien Rice. Hoe ervaar je dat? Ja, dat is natuurlijk een groot compliment. Want dat is wel een, een van mijn... Helden? Ja, ook wel ja. ja ik, hij is te gek. Ik heb hem live gezien een paar keer. En ja, het is echt het is heel intiem, maar toch zo kan het, eh, bereikt het heel veel mensen. En het is eh, ja, heel puur en mooi. En ik vind het, eh, ja, het is een van de dingen die ik heel mooi vind. Ik hou van heel veel muziek, hoor daar niet van. Ehm, maar ja, dat vond ik een heel groot compliment. En hoewel niet al mijn liedjes vind ik daarvoor dat, ja, dat toepasselijk, zeg maar. Met een aantal liedjes kan ik me wel voorstellen dat mensen dat eh, zeggen. Maar hoewel, ik bedoel, het is, ja, het is gewoon een compliment. En eh, daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Ja. <laughs> Eh, maar, ja? Ik heb zelfs nog even een vraag. Heb jij misschien nog een nummer straks als afsluiten van dit, dit uur? hij kan er geen genoeg van, krijgen. Ik kan er geen genoeg van ik krijgen. Vind het, ik vind het wel een heel groot oh. compliment. Dan heeft, eh, heeft Fabiana gewoon eh, zes nummers gespeeld. Waarvan drie half te horen waren en drie helemaal te horen zijn. Nou, dat, eh, dat gaan we zeker toch doen. Ja, voor, hè? Ja hoor. Dat is gewoon een 50-50 score. ja, natuurlijk. Nog één plaatje tussendoor en dan als nog, ja, nog één ding. Ik heb nog één, één dingetje nog. Want dat achtergrondje wat jij hebt ingestart vind ik heel erg lekker. Om dan nog even iets nog, te zeggen over fingerpicking gitaarspel. Is dit dat, zat dat er altijd in? Van waar, eh, hoe ben jij bij die gitaar terechtgekomen dan? Eh, eh, nou, ik, ik, mijn eerste gitaar die kreeg ik van mijn vader. En dat was toen ik 17 was. Dus ik ben een beetje vrij laat begonnen. <laughs> maar deze gitaar kocht ik twee jaar daarna. En ja, sindsdien speel ik daarmee. En dat fingerpicking, dat heb ik altijd al leuk gevonden. Het begon al met akkoorden toen ik net begon te spelen. En daarna fingerpicking. En dan vond ik gewoon, ja, dat, dat, ook heel veel singer-songwriters doen dat natuurlijk ook. En ik, mijn voorbeelden, en ik liet me inspireren. Maar daarnaast vond ik het zelf ook altijd gewoon... Eh, ook om je te begeleiden is het gewoon hele... Eh, ja, begeleidend klinkt dat ook vaak heel mooi om dynamiek te creëren. En uh, ja, zodoende. En, en die gitaar die je nu bij je hebt, is dat ook een beetje je vriend? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, Ik, eh, ik had hem eh, gedoopt tot eh, Fabio. Als een soort van wederhelft. En daar staat hij ook wel bekend om. <laughs> De laatste tijd kondig ik hem niet meer aan. Maar in het begin deed ik dat nog wel. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik bedoel, ik ben heel vaak met mijn gitaar. En, Jouw gitaar. Ik alles in kwijt, zeg maar. alles wat ik voel en wat ik. ja. Jouw gitaar en jij zijn één, eigenlijk. Ja. Ja, ik zou echt niet zonder kunnen, denk ik. Nee. Oké. Nou, ik denk dat het nog even tijd wordt voor een eh, klein stukje muziek. En dan gaan we nog even één nummer eh, doen zo direct live hier bij Alternative FM. Op ZFM Zandvoort. And I feel the time's to go So where you going to tomorrow? see that these are lies to come? Would you even care? weather. So is it raining in your bedroom? And I see these are the eyes of disarray. mask I found. And I fear, and I fear when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. When the dogs she find her, got time, time to wait for tomorrow to find it to find it, to find it. When the dogs find her, got some time, to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. is dit mooi. En op aankomende... En werd stil. Wat, wat zie je? Ik wou het je net vertellen. <laughs> Dit is mooi. Dit is Stone Temple Pilots. Een oh, plush. Unplugged in het MTV Unplugged versie. Net als Nirvana hebben ze dat gedaan. En als een Change heeft dat ooit gedaan met een legendarische set. Pearl Jam heeft het eens een keer gedaan. Eigenlijk alle grunge, de grote grunge band uit de jaren 90 hebben het gedaan. En ze komen echt allemaal achter elkaar terug. Zo hebben we nou ja, Soundgarden is teruggekomen. Die, die gaat nu ook toeren deze zomer. Een nieuw album maken. Stone Temple Pilots. Alice in Chains. Nirvana. Nee, dat kan weer niet. Nirvana kan niet. Nee. Nee, nee, dat is 16 jaar geleden al, een eind aangekomen. <laughs> Allemaal terug. Goed, laatste ding. Belangrijke dingen. Laatste nummer van de Dammers. All this craziness. <laughs> longer. Leave your clothes upon the floor. Cause I will warm you with my body. Let me love you once more. Can you see my eyes are burning for your loving, touching? It? Can you see my body yearning? This craziness I'm in. This craziness I'm in. This craziness I'm in. All this craziness I'm in. this craziness I'm in. You're sleeping in my bed. Soon you will leave again. Leave always be the end. This craziness I'm in. this craziness I'm in. helemaal geweldig. Ja, dit, het, het, ik, zat er ook echt eh, helemaal in eerlijk gezegd hoor. Ik moest je wel even eh, lostrekken, zeg maar. Ja, dan, dan, dan, dan, zit het, dan zit het als een soort tweede huid zit het om je heen. Dat eh, had ik wel